Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de daders iets hebben buitgemaakt. Ze zijn er vandoor gegaan op een scooter en bij de overval in Roermond is niemand gewond geraakt. Treinreizigers hebben ook de komende dag nog last van de problemen op het spoor bij Den Haag en Rotterdam. Volgens ProRail duurt het repareren van de vier wissels nog zeker tot de avond en mogelijk nog langer. En daardoor rijden er vandaag waarschijnlijk de hele dag minder treinen op de lijnen Den Haag-Rotterdam, Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Utrecht. Het treinverkeer raakte gisteravond in de spits ontregeld... doordat bleek dat er spoedreparaties nodig waren aan de wissels. De ministers van Buitenlandse Zaken van Polen, Frankrijk en Duitsland zijn vandaag in Oekraïne. Namens de EU praten ze met de regering en de oppositie over de uitbarsting van geweld in Kiev. De EU heeft strafmaatregelen voorbereid, zoals reisbeperkingen voor leden van de regering en het bevriezen van tegoeden en bezittingen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de situatie in Oekraïne. Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse voor Binnenlandse Veiligheid waarschuwt luchtvaartmaatschappijen extra alert te zijn op schoenbommen. Maar volgens het ministerie zijn er geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. In december 2001 probeerde een terrorist een schoenbom tot ontploffing te brengen. In 2009 had iemand een bom verstopt in zijn onderbroek. Begin deze maand werd gewaarschuwd dat terroristen mogelijk explosieven aan boord wilden smokkelen in Tampasta-tubes. Die waarschuwing kwam vlak voor de opening van de Olympische Spelen in Sochi. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. temperatuur een graad of 4. Overdag grijs met regen of motregen. In het oosten ook nog wat zon.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 And on our lost, still in my mind, a shadow of necklace across your thigh. I might have lived my life in a dream, but I swear, this is real memory fuses and shadows like glass. We carry your future, forget the past. But you, it's what I feel. You might have laughed if I told you. is alweer 2,5 jaar geleden dat ze de stekker eruit trokken. De mannen van R.E.M. En die hoorden ze hier nog eens keer met Leaving New York. Te vinden op een album dat in 2004 uitkwam. Dat Leaving New York dat stond op de CD Around the Sun. Goedemorgen allemaal, of goeienacht. <laughs> Goedenavond misschien, nog voor sommigen. Dit is De Nacht Klinkt Anders bij de VARA op Radio 1. Nog zes afleveringen. En dan is het ook wat dit programma betreft, dat de stekker eruit gaat. En wat gaan wij deze nacht doen? Je krijgt in ieder geval weer eh, humor van Joep van het Hek. Dat zal gebeuren tussen vier en vijf. En verder aandacht voor eh, een instrumentje in de popmuziek. Het wordt zo van tijd tot tijd wel eens gebruikt door diverse artiesten. Dan heb ik het over de ukulele. stand alone in airport bars and gather thoughts to think that if all I had was one long road, I could drive a man to drink. But then I remember. Cause I've said I love you so many times that the words kind of die in my mouth. And I meant it each time and each beautiful woman, but somehow it never works out. But you stood apart in my callous heart and you taught me, and here's what I learned. That love is about all the changes you make and not just three small words. And then I catch myself catching your scent on someone else in a crowded space. And it takes me somewhere I cannot quite place. And then I bruise and a blush. Oh, what you gonna do when there's no rush? Cop a little misery at the corner store. Well, one day that train of pain won't stop no more. Cry, love, cry, love. The tears of an angel, the tears of a girl. dancing in love, well, what's it for? The heart won't remember the burning fire. The next time you feel the flame of desire. Tears of an angel, the tears of a girl. of a girl songs waarin de mandoline een prominente rol had. Je had al eerst Frank Turner met The Way I Tend To Be van zijn album Tape Deck Heart. En die Frank Turner die was de afgelopen avond nog van optreden in Nederland. Hij stond in de Melkweg in Amsterdam. En na Frank Turner hoorde je een oude van... Eh, John Hyatt, 1995. John Hyatt die eh, zichzelf begeleidde op de mandoline in het liedje Cry Love. De mandoline, een klein snaarinstrument. Hier is een snaarinstrument dat nog kleiner is, de ukulele. Through the sleepless nights I cry for you And wonder who is kissing you These sleepless nights will break my heart in two. Somehow. nights for me. Eh, als cabaretière ben ik hier eh, gecontracteerd. Alleen ik heb er vaak problemen mee, omdat ik niet genoeg liedjes heb over eh, ja, wereldleed en zo. En niet genoeg protestliederen over, uh, ja, ik zou maar zeggen, geëngageerd en zo. Dus daar heb ik vaak, krijg ik vaak klachten over. Dus daarom heb ik een oplossing daarvoor gevonden. Namelijk, ik heb een lied geschreven, Daar zit gewoon in één keer alles in. Dus misschien kunnen we het gewoon nu even zingen en dan zijn we daar in ieder geval ook vanaf. Hebben we dat gehad? Ja, het is een beetje zo'n beetje een treurig lied met een treurige inleiding en zo, dat je een beetje in de stemming komt. En dan eh, op een gegeven moment nou ja, zing ik dus gewoon alles wat er op de wereld maar los is. En dan zeg ik er ook even bij wat wat is, dat jullie niet in de war raken. Nou. <clears throat> Het is allemaal zoveel minder, het is allemaal zo voorbij. Het is niet meer hier en niet ginder, we zijn praktisch dood volgens mij. Ik zit in het schemer te staren. Lantaarnlicht valt op de vloer. Mijn hand glijdt vertraagd door mijn haren. De ondergang ligt op de loer. Ik ben ziek en jij gaat dood. Aan vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Beneden op straat ligt een dame een vrachtwagen reed haar net aan. Verkeersoverlast, wie ziet haar van achter zijn ramen? Wie durft er naar buiten te gaan? Eenzaamheid van de oude vandaag. Och medemens, wij zijn verloren. Het gif dampt omhoog uit de grond. Lekker kerk en dergelijke, wij kunnen elkaar niet meer horen. Geluidsoverlast, de decibel snoert ons de mond. Ik ben ziek en jij gaat dood. Aan vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. De speeltuin, de bloemen, de bijen... Het fluiten, we zijn het verleerd. Het wordt allemaal minder, de kinderen worden na het vrijen. Meteen even geaborteerd, abortusproblematiek. Het lekt in de kerncentrale. Het dringt in mijn achtertuin door, Tsjernobyl. Zo zoet aan begin ik te kalen, kanker. Ook mis ik aan één kant een oor. Van goch, ik ben ziek en jij gaat dood. Aan vergiftiging of lood wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Mijn broer moest nou eindelijk op kamers. Uit armoede heeft hij gekraakt, woningnood, door stormrammen, traangas en hamers is hij invalide geraakt. Verharding van het politieoptreden, bananen en appels en peren. Ze groeien niet meer aan een boom. Milieuvervuiling, het vlees is niet meer te verteren. Bio-industrie met al dat sulfiet en hormoon. Ik, heb ik ben ziek en jij gaat dood. Aankwik, vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Amerika, Rusland, ze dringen. Die bom wil er nu wel eens uit. Nucleair evenwicht, waarom toch sta ik nog te zingen? Waarom toch sloof ik me nog uit? Algemeen pessimisme, vaarwel vast, het zal niet lang duren. Kom, leg je er nu maar bij neer. Doen denken, wees lief nog die enkele uren. Misschien doet het dan niet zozeer. Ik ben ziek en jij gaat dood. Aan kwikvergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Brigitte Kaandorp uit de beginperiode met het protestlied. En dat werd vergaan door Eddie Verder, frontman van Pearl Jam... maar hier dan in een eh, behoorlijk rustigere situatie. Hij maakte in 2011 het album Ukulele Songs... met erop allemaal gevoelige liedjes, zoals Sleepless Nights, dat ik je liet horen. Voor het volgende liedje neem ik je mee naar een heel ver verleden. Ik ga helemaal terug naar de jaren 30. Toen had je George Formby. Die begeleidde zich ook eh, vaak in de films die hij maakte. Om ukulele. Maar daarnaast had hij ook nog een eh, een bagnole, Dat is dan weer een, een klein uitgevallen bagno. Hij heeft ook een liedje gemaakt dat gaat over een ukulele, die George Formby. Nogmaals, ik heb het over het eind jaren 30 mei ukulele. Everybody's got a crazy notion of their own. Some like to mix up with the crowd, some like to be alone. It's no one else's business, as far as I can see. But every time that I go out, the people stare at me with me little ukulele in me hand. Of course, the people do not understand. Why don't you be a scout? Why don't you read a book? But I get much more pleasure when I'm playing on my uke. Of course, I take no notice, you can tell. For mother's sound advice will always stand. She said, my boy, do what I say, and you'll never go astray if you keep your ukulele in your hand. Yes, son, keep your ukulele in your hand. While walking down the prom last night as peaceful as can be When a girl from Wales said what about a stroll down by the sea She said her name was Jane and that she'd just come for the day She looked so young and harmless that I couldn't turn away And with me little ukulele in me hand I took a stroll with Jane along the sands we walked along for miles without a single care or frown. But when we reached the sandhill, she said, Come on, let's sit down. I felt so shy and bashful sitting there. For the things she said I didn't understand. She says, Your love just turns me cuckoo. I indeed to goodness look you. But I kept me ukulele in me hand. Oh, baby, I kept me ukulele in me hand. Made up my mind that I'd get wet some 18 months ago. I also bought a book about the things you ought to know. But just about a week ago I got an awful fright. I had to get dressed quickly in the middle of the night and with my little ukulele in my hand. I ran along the road for Dr. Brand. It didn't take him long to get his little bag of tools. I held his hat and coat and let him have me book of rules. Out of the bedroom door he looked and smiled. Said, come inside and see your wife and child. My heart it jumped with joy. I could see it was a boy, 'cause he had me ukulele in his hand. Oh, baby, he had me ukulele in his ze dan eind jaren dertig gemaakt. dames de mensmuziek uit die periode. George Formby, een eh, acteur, een komiek uit het Verenigd Koninkrijk. Hij is niet zo oud geworden. Hij werd geboren 26 mei 1904 en stierf 6 mei 6 eh, maart 1961 op 56-jarige leeftijd. Maar regelmatig vertoont de BBC nog films van deze komiek. George Formby dus. Gabriel Rios, dat is dan weer eh, terug in deze tijd. En Gabriel Rios, dat is een jongen die is opgegroeid in eh, Puerto Rico. En toen hij 18 was, het was in 1996, toen verhuisde hij naar België, Gent. En daar heeft hij diverse artistieke eh, ondernemingen gedaan. Hij heeft een bandje opgericht en tegenwoordig is hij in België beroemd als zanger. Gabriel Rios, hij gaat binnenkort een album uitbrengen. Het zal dit jaar gebeuren. En vanaf eh, eind vorig jaar is hij bezig om elke maand van dat album een single uit te brengen. Deze maand is dat dan geworden Police Sounds, Gabriel Rios. Looking down window pane and hooking up naked eye time and time again. I sent Billy a lucky one, just about two steps going wrong. But Billy, she ain't having that. That ain't why she came. got a lot to live. I got a lot to live. there's no to be the king of pain. There's little black. It's the same old thing as yesterday. De Police uit 1983. Hun album Synchronicity met erop King of Pain. Sting in de hoofdrol daarbij. En daarvoor had je dan Gabriel Rios. Police Sounds, de titel van zijn eh, nieuwe single. En wat ik al zei, elke maand komt er van Gabriel Rios een nieuwe single uit. Totdat er zo'n twaalf tracks zijn uitgekomen. En dan komt alles op één album te staan. En dat album dat gaat dan heten The Mordor's Midnight. Nou, dat zal dus een beetje uh, ja, in de loop van de komende zomer zijn. Want er zijn inmiddels al eh, vier singles verschenen van dat aankomende album van Gabriel Rios. Ik neem je even mee naar uh, ruim een maand geleden, 14 januari. Het jaar was toen goed twee weken oud. In de studio van Met het Oog op Morgen, een muzikale gast, Questel. Sitting right here at the top of the world, thinking that I should have known you better. Instead of small talking about the weather. And even forgot to leave a love you letter. I repeat these words, I'm a happy girl. Should be thankful for the love I get to give. One step at a time out of not mill. week should have held you closer. Got too much time to think things over. I'm floating in Nederlandse talent Crystal verscheen vorig jaar het album Undefeatable. En begin dit jaar staat dan eh, een single van verschenen, Home, de titel daarvan. En ze heeft het her en der live uitgevoerd eh, op de Nederlandse radio. En 14 januari toen was Met het oog op morgen aan de beurt. En die opname die heb je zojuist kunnen beluisteren. Een andere eigen opname, en die komt dan weer uit 1994... Die komt weer uit het archief van Denk aan Henk. Hier is Francis Dunnery. Dat had ik dan gedacht, Francis Dunnery. Ehm, die gaan we eventjes opzoeken, want de computer die heeft eventjes bedacht... dat er iets anders eh, voor in de plaats moest eh, komen. En daar had ik dan weer eh, niet op, op gerekend. Dus nogmaals, ik neem je mee naar het eh, oude Denk aan Henk archief... met die opname van eh, Francis Dunnery. horen. Want dat gaat toch, toch als je eenmaal met computers aan het klooien bent, dan blijf je eh, klooien. Eh, wat je net hoorde, dat krijg je dadelijk helemaal te horen. Maar eerst is dus die Francis eh, Dunnery, hopelijk. het lijkt een beetje op elkaar, de beginnetjes. Maar dit is hem dan echt. your daddy's on the phone. Your mama's in the kitchen, and I watch the family crumble. And you, you know, you bet your life and soul. I wander around the garden, and I watch the family crumble in a way. well, I don't care too much for ambiguity. It doesn't fit too well with my sobriety. Hit me with the one thing I can't stand. You try to make me be a family man. I say I'm never gonna be a family man. Yeah your daddy's on the phone, your mama's in the kitchen, and I watch the family crumble. And you, you know, you bet your life and soul. I wander round the garden and I watch the family crumbling away. Hey, hey, hey. I've been drinking all them things you poured on me. It doesn't fit too well with my debauchery. Tell me, do some washing, comb my hair. But that ain't really something that I choose to care about, baby. Mama got another man. your daddy's on the phone. Your mama's in the kitchen, and I watch the family crumble. And you, you know, you bet your life and soul. I wander around the garden, and I watch the family crumble in a way. All right, baby. Let it breathe, let it rot, let it fall inside your making. I'm breaking, I'm homeless and shaking. can't get no family satisfaction. Yeah, I can't get no family satisfaction. I can't get no satisfaction, baby. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction, baby. Engeland komt hier Francis Dunnery hier met het nietje Homegrown. Wat werd opgenomen in 1994 in het programma van eh, Henk Westbroek op eh, Radio 3 destijds. Denk aan Henk, het tussen de middagprogramma van wel eer. Ja, computers inderdaad, dan heb je dus zoiets inderdaad. Dat als, je, als alles vlekkeloos loopt en je maakt geen fouten... dan eh, loopt er als een tierenlier. Maar even één misstapje en ja, dan moet je sommige dingen weer helemaal opnieuw gaan starten. Ik had eens dus klaargezet ook de nieuwste single van Michael Kiwanuka. Een jongen die twee jaar geleden, ruim twee jaar geleden... ineens midden in de belangstelling stond. Want de BBC had hem uitgeroepen als eh, meest belovende talent voor 2012. Nou, die beloften die heeft hij inmiddels wel waargemaakt. En eindelijk is er dan weer iets nieuws van hem uitgekomen. En hij heeft een nieuwe single gemaakt onder de titel You've Got Nothing to Lose. Samen met White Stripes frontman Jack White. You've Got Nothing Left to Lose. Michael Kiwanuka hier in de samenwerking met eh, Jack White. een nieuwe single voor deze Michael Kiwanuka. De volgende muziek is een eh, bijzondere samenwerking... tussen De Dijk en het Amsterdamse streekgezelschap eh, Amsterdam Sinfonietta. maar. De wapens laten erop, de zon weer laten schijnen. Dan deed ik dat geheid. Kon je met een liedje maar het wereldleed oplossen. Een eind maken aan oorlog, aan haat en aan geweld. Dat je met een liedje weer woestijnen konden mossen. Dat de oceaan weer schoon werd, de ozonlaag hersteld. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Dat met een prachtig lied. Met een prachtig plet en een prachtige vrij. Maar zo mooi. je maar Gods verrichten. Lammen laten lopen, blinden laten zien. Kon je met een liedje maar voor altijd vrede stichten en al die kerken slopen, dan maakte ik er tien. somewhere zijn Dat werd een prachtig lied. Met een prachtcouplet en een prachtig rij. Maar zo mooi maak ik ze niet. Maar zo mooi, maak ik ze niet. Dat werd een prachtig lied. Maar zo mooi maak ik ze niet. muziek is dat, uh, muziek En het komt uit Polen. Van een recent album van de band Jasgot. Tot aan het nieuws nog één opname van een acteur. Antonio Banderas. Met Los Lobos. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardientes es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.